Hij lag in een plas bloed en had allemaal verwondingen. Zijn ouders zijn blij dat het onderzoek heropend is... omdat ze altijd al hebben gedacht dat zijn dood niet natuurlijk was. Gezien de mate van zijn verwondingen hij was aan alle kanten van zijn hoofd was hij, eh, eh, flink gewond. En, en het, lijkt, blijft ons verbazen dat je met een, fiets, zoals de politie zegt... daar zo eh, gehavend uh, daaruit komt. De politie heeft nu nieuwe informatie over de dood van Cas... Waardoor, dus, waardoor ze dus opnieuw naar de zaak gaan kijken. Minder mensen liepen vorig jaar het risico om in armoede terecht te komen. Die kans is gedaald van 5 naar 3,8 procent. En dat is het laagste niveau sinds eind jaren 70. Economiecollega Roland Muller, ja, hoe zit dat? Nou, dat komt vooral omdat huishoudens met een erg laag inkomen in 2022 eh, hulp kregen bij het betalen van een energierekening. En daardoor werd voorkomen dat ze onder de, de armoedegrens van 1200 euro kwamen. En eh, sowieso kregen alle huishoudens, dus niet alleen de armsten... eind 2022 een korting van 380 euro op hun energierekening. Het CBS waarschuwt wel, als volgend jaar plotseling alle steunmaatregelen wegvallen... dan zal het aantal mensen in de armoede weer oplopen. Het is alweer exit voor trainer Alfred Schreuder bij voetbalclub Al Ain uit Abu Dhabi. Volgens de club liep het niet lekker in de samenwerking tussen hem en de andere technische medewerkers. De oud-Ajax-trainer kwam eind mei in dienst bij de club. En dat was ook zijn eerste klus sinds hij bij Ajax was ontslagen. Het weer, een wisselend dagje met aan het einde van de middag ook best wat buien. Tussendoor zijn er opklaringen met af en toe zon bij max 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat file tussen Bad en Knaalpunt Holendrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.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 Ze zijn achter de schermen al druk bezig voor het Sinterklaasfeest. Dankzij de vele donaties van nieuwe speelgoed en geld... kunnen we voor alle kinderen van ouders die het net niet redden... zorgen voor een goed gevulde zak met speelgoed voor kinderen die het leuk vinden. U kunt zich nieuw inschrijven voor de uitgifte van Sinterklaas cadeautjes. Dat kunt u op onze website www.speelgoedvijver.nl. Onze kikkerwinkel aan de Kamering Onderstraat nummer 20 is elke maandag open van 1 tot 3 uur. En elke donderdag van 10 tot 12 uur, behalve de schoolvakanties. Hier staat mooie tweedehands speelgoed dat we hebben gekregen van vele lieve mensen. Iedereen die zich nodig heeft, kan gratis komen winkelen. We doen het voor de glimlach op het gezicht van elk kind. En ik ga door met Arcade. En niet van Laurens, maar van Numida. Ik ben omringd door oceaan. Het is nu terug of verder gaan. De grond is onder mijn voeten vanden. Hier kan ik niet, kan ik niet, kan ik niet staan. Wat ik voel of wat ik meen, ligt meters diep onder een steen. Voor mij gaat deze weg nergens heen. gaat snel en mijn hart staat stil. Is dit werkelijk wat ik wil? Verloor mijzelf, alles is maar schijn. Ik ga vallen om bij jou te zijn. ايديا كرشدي رخبة والزمخ شي روحي وطا يا قيمة يا رح رقد الحياه laat je los. Nooit meer in een leugen leven. Alles wat ik deed, vergeef me. Oh, oh, ik hou van jou, maar ik laat je los. een uitvoering van Arcade door Numidia. En dat is ook van eh, de beste zangers van Nederland 2023. We gaan door met Pussycat, een oudje. Mississippi. geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook in deze week is het wisselvalligheid troef en dus echt weer. Bewolking, buien en droge perioden zullen elkaar afwisselen... waarbij ook de wind weer een voorname rol speelt. Ook vandaag en donderdag blijft de wind in het zuidwesthoek... waardoor geregeld gebieden met regen of buien ons land makkelijk kunnen bereiken... Tussendoor zijn er ook zeker droge perioden waarin de zon af en toe kan doorbreken. De temperatuur komt overdag niet hoger dan 11 graden. Tijdens de nachten komt het kwik rond de graad of 7 uit. Vrijdag en in het weekend lijkt de wind wat in kracht af te nemen... en daarmee wordt ook de buienkans verminderd. Er zou dan ook, maar er is een vriendelijke en zachte herfstdag... tussen kunnen zitten. En ik ga door met de Cure, The Forest. Maandagavond 13 november keren de Furries terug in Theater de Krocht voor een jubileumoptreden. Deze Ierse band bestaat maar liefst 45 jaar... en ter gelegenheid daarvan maakt de groep in november een tournee langs 17 theaters. De Furries zijn geen onbekenden in Zandvoort. Ze treden hier al meerdere keren met succes op. Met nummers als When You Were 16, The Greenfields of Friends, Steal Away heeft de vijfman band met de broers Eddie en George Ferry als middelpunt. Een vaste publiek weten te veroveren in de hele wereld. Daarmee hebben ze een grote bijdrage geleverd aan een rijke erfgoed. Dus maandagavond, 13 november, in de krocht. En ik ga door, heel toepasselijk, de Dubliners. Seven Drunken Nights. The name of this song is The Seven Drunken Nights.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 away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different. Took a lot to be me. People looking at my picture think they know me by one shot, but behind the one they see is much more to it than that. No, they can't get me down. I went deeper than the ground, says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best. Seems I'm stronger than the rest. Oh. They think my life is perfect Cause I'm hiding all the pain Covered up the scars Only crying when it rains No, they can't get me down I went deep in the ground Says the woman who is still Dit was Mel met Diamonds. zich deze De Scorpions is een Duitse hardrockband uit Hannover. De band werd internationaal bekend in 1984 met het album Love at the First Thing. Op de album stond de bekende single Still Loving You. Scorpions was na Uriah Heep een van de eerste westerse band die in de voormalige Sovjet-Unie mochten optreden. Op 21 juli 1990 was de Scorpions samen met vele andere bands... bij de voorstelling The Wall van Roger Waters in Berlijn. In 2010 besloten ze om hun laatste album op te nemen met de naam Still in Dorteel. Daarna volgde een drie jaar durende afscheidstournee. In 2013 hebben ze echter hun pensioenplannen afgezegd en besloten ze op te gaan treden. Hier zijn de Scorpions met Still Loving You. hou ik wel van een beetje herrie. Ik denk, laat ik dat maar eens een keertje draaien. Basiscursus Windows 10 of 11. Wilt u het basisgebruik en de basisinstellingen van Windows nog eens stap voor stap doornemen? De ins en outs van het toetsenbord en de mogelijkheden van eenvoudig tekst verwerken opfrissen? Oefenen met het kopiëren en bewerken van de teksten. Oefenen met het opslaan van uw teksten en foto's zodat u ook terug kunt vinden uw mappenstructuur bekijken en aanpassen. Neem uw eigen laptop mee, het muis en oplader. Heeft u geen laptop? Laat u dan even weten als u zich opgeeft voor de cursus. En de cursus bestaat uit drie lessen. De kosten zijn 33 euro. Opgeven via 5740330. 5740330 of via de website www.plus.zandvoort.nl. En dat is dinsdag 14 21 en 28 november van 10 tot 12 uur. Locatie, pluspunt Zandvoort Noord. waters in the rocky waters.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 We gonna let it all hang Vision Find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Artiest van de dag. Er is er een jaar.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 Die wordt dus vandaag 77 jaar. Bonnie Wright. Een Amerikaanse zangeres, liedjeschrijfster en gitariste. En die is geboren in 1949. Dus een jaartje jonger dan dat ik ben. En die wordt dus vandaag 74 jaar. Bonnie Raitt is de dochter van Broadway musicalster John Raitt.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 met John Lee Hooker op zijn album The Healer. Daarna kreeg ze in 1993 nog drie Grammys voor haar album Luck of Draw... waarna ze in 1994 twee Grammys kreeg voor haar album Longing in the Tear Heart. Hier is de jarige Bonnie Wright met I Can Make Stop Loving You. In het eerste kwartaal van 2024 kan de bouw van 102 appartementen starten... op het terrein van Autostrijder aan de burgemeester van Altenstraat. De overburen zijn bang voor inkijk vanuit de 40 meter hoge hoofdgebouw met 12 verdiepingen. Daarnaast komt er nog een pand met 4 verdiepingen met 33 huurappartementen. Ongeveer 30% is sociale huur. In het hoofdgebouw van het project, de Duimwachter, komt naast de enkele dure penthouses ook goedkope appartementen. Centerparks besloot ook pas laat om juridisch in actie te komen tegen de gemeente... die al goedkeuring hadden gelegd aan de plannen. Aan de kameling onnenstraat begint Autostrijder een nieuwe garage... met daarboven huurappartementen. Het bouw is in volle gang en de oplevering volgt komend voorjaar. Als de Raad van State groen licht geeft dan kan het project in de tweede helft van 2026 worden opgeleverd. Zo denkt Keur en Wieringa. Er zijn nog slechts enkele appartementen te koop. Queen, Somebody to Love. I just Somebody, somebody, somebody, somebody. Can anybody find me? Somebody to love. I work. every day of my life. I work till I eindigt deze uitzending met Queen, Somebody to Love.